Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van oud-president Donald Trump in Florida. Justitie in de VS heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond. Ook Trump zelf zegt daar niets over. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt aan een regeringsonderzoek... en noemt de inval onnodig en ongepast. De zaak heeft volgens de zoon van Trump te maken met dozen vol archiefmateriaal... die na Trumps vertrek uit het Witte Huis naar zijn villa in Florida werden overgebracht. Het Nationaal Archief eiste dat die dozen werden overgedragen. Het kabinet wil dat de veiligheidsregio's nog eens duizenden extra noodopvangplekken regelen voor asielzoekers. Het gaat om ruim 5600 extra plaatsen... Dat is bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken die het kabinet eerder vroeg. De veiligheidsregio's willen juist zo snel mogelijk structurele oplossingen... onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet mogen blijven. Onderzoekers zoeken duizenden proefpersonen in Europa en de VS... om na 20 jaar weer een nieuw vaccin tegen de ziekte van Lyme te testen. Ook in Nederland worden mensen gezocht die mee willen doen aan de proef. De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een schadelijke bacterie. Jaarlijks lopen zo'n 27.000 Nederlanders de ziekte op. John Travolta heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst aan de overleden Olivia Newton-John, zijn tegenspeelster in de film Grease. Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens beter, schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-John. Ook schrijft hij dat hij veel van haar houdt en gelooft dat ze elkaar weer zullen zien. Newton John werd in 1978 wereldberoemd door haar hoofdrol in de musicalfilm Grease. De Australische actrice overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 73 jaar. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag veel zon en dan wordt het 23 tot 28 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm.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 Oh, je denkt dat je geweldig bent want ik ga Morgen zit je niet meer in mijn hart, het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf, je zit het hele niet Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent, Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op.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 Sube las manos que esta vaina pena empieza. Ah, ah. Se a romper la cabeza. Ah, ah. hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Boom shakalaka, como shakalaka. Oh, otra vez, otra vez shakalaka, boom shakalaka, yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes Se baila con boom shakalaka, hey Emilia Con esa miradita que no mata a nadie Empiezo por tu boca y bajo Buenos Aires sabes, tú lo sabes, ey.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 Otra vez, otra vez shakalaka, boom shakalaka, yes Thank you. Geluk zit binnenin je, maar je hart is in de war. Je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart. Je bent niet alleen, nee nooit meer alleen.